Maar dit keer lijkt het serieus, vertelt deze verslaggever van Sky News. Following further evaluation this morning, the Queen's doctors are concerned for Her Majesty's health and have recommended that she remain under medical supervision. Wat er precies aan de hand is, weten we niet. En de rest van de koninklijke familie zou inmiddels onderweg zijn naar de Queen. Nieuws over de treinstaking van morgen. Precies, want in het hele land rijden er geen NS-treinen, maar wel naar Schiphol. Het spoorbedrijf zegt tegen nu.nl dat er morgen wel treinen rijden tussen Utrecht Centraal, Amsterdam Zuid en Schiphol dus. Hoeveel treinen is nog niet duidelijk, daar zijn ze nog mee aan het puzzelen. Eigenlijk zou morgen een regionale staking zijn, maar de NS gooit het treinverkeer in het hele land plat. De vakbonden zeggen dat is niet nodig, maar de NS zegt van wel. We hebben ook geluisterd naar de kritiek van eh, vorige week dat we laat waren met eh, onze ja, communicatie over de, over de impact van de stakingen. En daarom hebben we gezegd we gaan nu al melden dat het de komende drie stakingsdagen ja, dat wij geen treinen kunnen rijden. De top van de eh, NS heeft geen flauw idee hoeveel vakman en vakvrouwschap er bij NS zit. Die kunnen makkelijk nog uh, treinen rijden. Lang niet alles, je kan makkelijk tussen Zwolle en Leeuwarden en noem maar op allemaal, eh, kan je nog trainen rijden. En het blijft maar verkeersboetes regenen in Tilburg. Je mag daar een bepaalde straat niet meer inrijden. Dat heeft al 1,6 miljoen euro aan boetes opgeleverd. Deze verslaggever van Omroep Brabant heeft nog een paar automobilisten kunnen waarschuwen. Ik zou niet doorrijden als ik jou was. Ik ga kaart achteruit. Zie je wat je moet betalen? Wat dan? Nee joh! Ja joh! Nee, je mag je toch gewoon rijden, dat is lukkie. Nee, kijk maar. 159 euro boete joh. Godverdamme zeik. Nou, daarom zijn we Belgen, hè? We hebben dat niet gezien. <laughs> oh, ik bespaar u net 159 euro boete, meneer. Daar gaan we het terrasje moeten doen, hè? <laughs> Het weer, nou ja, in het zuiden kun je de komende uren ook een terrasje doen. Maar er komen wel weer buien aan, soms met onweer. Morgen ook. Het wordt dan een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat nog file tussen Breukelen en Apkoude 6 kilometer met 10 minuten vertraging.